Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN-klimaat in Zuid-Afrika dreigt te mislukken. De bijeenkomst in Durban had de afgelopen dag moeten worden afgesloten, maar is geschorst omdat er grote oneenigheid is. Een coalitie van de EU, de armste ontwikkelingslanden en een aantal eilandstaten vindt het conceptakkoord niet ver genoeg gaan. Ze eisen dat er uiterlijk in 2015 bindende afspraken worden gemaakt over CO2-reductie. Maar met name de VS, China en India houden dat tegen. Gastland Zuid-Afrika werkt nu aan een nieuwe concepttekst om de kloof te overbruggen. Maar het is de vraag of dat zal lukken. De EU en de arme landen zeggen dat ze liever geen akkoord hebben dan een slap akkoord. De man die donderdag een agent doodschoot en daarna zelfmoord pleegde op de campus van de Virginia Tech Universiteit was een 22-jarige leerling van een school in de buurt. Dat heeft de politie in het Amerikaanse Blacksburg bekendgemaakt. De man had een gestolen auto op de campus geparkeerd. Toen hij een agent zag, schoot hij hem neer, waarom is nog onduidelijk. Later pleegde de man zelf moord. Op de campus werd gisteren groot alarm geslagen. Duizenden studenten moesten binnenblijven. In 2007 werd op Virginia Tech een bloedbad aangericht door een student die 32 mensen doodschoot. De leraar in Zeist die een leerling van 15 in het gezicht heeft geslagen keert niet meer terug op zijn school. Dat hebben het Montessori Lyceum en de leraar in goed overleg besloten, schrijft de rector op de website van de school. De 64-jarige docent zou over een jaar met pensioen gaan. Hij was tijdens een schoolreisje kwaad geworden toen leerlingen in de bus aan het knoeien waren met eten. Daarop sloeg hij een leerling in het gezicht, waardoor die nu een tand mist. Het weer. In het noorden van het land winterse buien met kans op gladheid. Ook elders vallen buien. Minima van 5 graden aan zee tot rond het vriespunt in het oosten.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 you shake your little body Ooh, you over me, they holding me, feel like they controlling me, moan on me. Oh, it's uh, oh, me, oh. we shaking it away. Your eyes take over me, they holding me, feel like they controlling.